Nu is de kerkelijke stichting Hulp en Recht het enige loket voor hulpverlening en juridische stappen. Die dient volgens de commissie Deetman tegengestelde belangen door voor zowel de slachtoffers als voor de kerk te werken. Bovendien was de stichting aanvankelijk volkomen onvoorbereid op de vele klachten. Deetman zei verder dat de Rooms-Katholieke Kerk mogelijk met een collectieve regeling voor slachtoffers komt. Hij adviseert met klem om ook te kijken naar schadevergoedingen voor zaken die zijn verjaard. Eind volgend jaar brengt Deetman zijn eindverslag uit. Zijn commissie heeft bijna 2000 meldingen ontvangen. Door het winterweer is het verkeer in Parijs opnieuw lam gelegd. Het dikke pak sneeuw dat gisteren viel is inmiddels bevroren. Daardoor zijn veel wegen veranderd in ijsbanen. Parijzenaars krijgen het advies om alleen de auto te pakken als het strikt noodzakelijk is. Het openbaar vervoer lijkt geen alternatief. Tientallen metro's, treinen en bussen zijn uitgevallen. Ook bussen naar de luchthaven rijden niet. Op de luchthaven zelf hebben duizenden passagiers de nacht doorgebracht omdat hun vlucht was geschrapt. Enkele duizenden gestrande automobilisten hebben geslapen in overheidsgebouwen, winkelcentra en sporthallen. ABN AMRO en het voormalige Fortis worden geconfronteerd met een miljoenenclaim. De banken kregen geld via de Amerikaanse megazwendelaar Medof, terwijl ze volgens de curator hadden moeten weten dat er fraude werd gepleegd. De curator van Medofs investeringsmaatschappij eist 205 miljoen euro van ABN AMRO... en 174 miljoen van Fortis. De banken hebben volgens hem een hoop producten verkocht... die gelieerd waren aan de fondsen van Medof. Bernard Madoff kreeg een gevangenisstraf van 150 jaar voor een piramideachtige constructie waarmee hij tientallen miljarden dollars verdiende.